Dit is door negens met het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines heeft wereldwijd een computerstoring... waardoor reizigers niet kunnen inchecken. De Verenigde Staten kunnen voorlopig geen toestellen van de luchtvaartmaatschappij vertrekken. Ook Delta-passagiers op Schiphol hebben last van de storing. Iedereen kan wel inchecken, maar de computers laten het afweten als mensen aan boord willen gaan. Daarom staan ook op Schiphol voorlopig alle Delta-toestellen aan de grond. Het is nog niet duidelijk of de aanslag op twee agenten in Charleroi is gepleegd in opdracht van IS. De terreurorganisatie eiste de aanval wel op, maar volgens minister Jan Bon van Binnenlandse Zaken wordt nog onderzocht of die claim klopt. Hij zegt dat het nog niet duidelijk is of de dader werkte in opdracht of dat de man alleen is geïnspireerd door de terreurorganisatie. De politie heeft de woning van de dader doorzocht. Jan Bon hoopt dat er meer informatie komt uit onder meer de smartphone van de dader, die tijdens de aanval door een agent werd doodgeschoten. Het toerisme in België merkt nog steeds de gevolgen van de aanslagen in Brussel in maart. De hotelbezetting in de Vlaamse steden ligt nog altijd stukken lager dan vorig jaar. Volgens Horeca Vlaanderen komen er nog steeds veel minder toeristen naar Brussel en de kunststeden, zoals Brugge, Leuven en Gent. Dat komt vooral doordat Amerikaanse en Aziatische toeristen het laten afweten. Lichtpuntje is wel dat er weer meer Europese toeristen naar België komen, uit Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het dodental na een vermoedelijke zelfmoordaanslag bij een Pakistaans ziekenhuis is opgelopen tot 50. Er zijn tientallen gewonden. De explosie in de stad Quetta was op het moment dat het lichaam van een bekende advocaat werd binnengebracht en was kort daarvoor doodgeschoten. Voor het ziekenhuis stonden veel rouwende mensen. Wie verantwoordelijk is voor de explosie is nog niet bekend. Het weer, het is op veel plekken zonnig. Hier en daar kan nog een bui vallen. Het wordt ongeveer 20 graden vandaag. Vanaf morgen is het een paar dagen koel en wisselvallig... met geregeld buien, maar ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat bij knooppunt Gorkum... 5 kilometer file door een kapotte auto.